7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. premier Ascher heeft gedreigd om uit het kabinet te stappen... als de leraren salarissen niet worden verhoogd. Dat zegt ze vanavond op de radio in Met het oog op morgen. Bussemaker had vooral moeite met de toonhoogte van Ascher. Volgens haar hielp het niet en was het slecht geweest voor de politiek als hij zijn dreigement had waar moeten maken. Dat deed hij uiteindelijk niet. Ascher nam woensdag genoegen met de toezegging van premier Rutte dat er volgend jaar een substantieel bedrag wordt uitgetrokken voor de lerarensalarissen. Oud-voorzitter Guilty van de Centrale Ondernemingsraad van de politie is ontslagen. Hij kreeg onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim, schrijft NRC. Tegen Guilty was eerder al aangifte gedaan wegens valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Ook was hij al geschorst. Een gespecialiseerd team onderzoekt de rol van Guilty in het declaratieschandaal bij de politie. Hij zou voor tonnen aan feesten, etentjes en reizen hebben uitgegeven. Strijders van islamitische terreurgroep Boko Haram hebben in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Nigeria zeker 18 mensen doodgestoken. Vermoedelijk hebben ze ook vrouwen en kinderen ontvoerd uit het kamp. In het kamp op de grens met Cameroen verblijven rond de 45.000 mensen die juist op de vlucht zijn voor het geweld van Boko Haram. De westelijke ringweg van Amsterdam is weer open. Dat is twee dagen eerder dan gepland. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen zes weken onderhoud gepleegd aan de A10 West. Zo is het asfalt vervangen en zijn er nieuwe matrixborden geplaatst. Het verkeer had er veel last van. Volgens de Verkeersinformatiedienst stonden er deze zomer, mede door de wegafsluiting bij Amsterdam, 23% meer files.